Levi van Eck met het NOS-journaal. De huizenprijzen zijn vorige maand met 10,4 gestegen... in vergelijking met februari vorig jaar. Dat is de grootste stijging in bijna 20 jaar... blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. In 2013 bereikten de huizenprijzen nog een dieptepunt... maar daarna zijn ze alleen maar gestegen. Dat komt onder meer door de woningnood en de lage rente... Ook het aantal huizen dat vorige maand van eigenaar wisselde was hoog, met 9,4 procent. Amnesty International roept Wereldvoetbalbond FIFA op om invloed uit te oefenen op Qatar... om een einde te maken aan het misbruik van arbeidsmigranten. De KNVB is gevraagd die oproep te steunen. Een boycott van het WK in 2022 is volgens Amnesty niet nodig. Wel moet er volgens de mensenrechtenorganisatie blijvend druk op de overheid worden uitgevoerd... om de omstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. De afgelopen tien jaar zijn 6500 arbeidsmigranten overleden... tijdens werkzaamheden voor het WK in Qatar. De Slovaakse premier Igor Matovic heeft ermee ingestemd om onder bepaalde voorwaarden af te treden. Hij hoopt dat daarmee een einde komt aan een conflict binnen zijn kabinet... over de aankoop van zo'n 2 miljoen doses van het Russische Sputnik-vaccin. Matovic gaf de opdracht om de vaccins aan te kopen... maar had dit niet overlegd met zijn coalitiegenoten... Zij willen eerst dat het Russische vaccin wordt goedgekeurd door het Europese medicijnagentschap. De Slovaakse premier wil nu dus opstappen, maar alleen als hij kan aanblijven als minister. De politie heeft in de Zuid-Franse stad Marseille een grote carnavalsviering beëindigd. Zo'n 6500 feestvierders deden mee aan het illegale feest. Ze droegen geen mondkapjes en hielden geen afstand. Het carnavalsfeest wordt ieder jaar in Marseille gehouden... maar werd vanwege de coronapandemie verboden. Het weer vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen met mogelijk wat motregen. Het af naar een graad of drie. De komende ochtend is het bewolkt en is het overal droog.